De hulpverleners zijn arbeidsongeschikt verklaard na de 11 september aanslagen vanwege psychische klachten. Maar volgens de openbaar aanklager mankeren ze niets. Op Facebookpagina's van de verdachten is bijvoorbeeld te zien dat ze inmiddels ander werk hebben. De fraude door hulpverleners is waarschijnlijk maar een deel van een veel grootschalige fraude met uitkeringen in New York, waarbij mogelijk duizend fraudeurs zijn betrokken. Minister Timmermans heeft Cuba opgeroepen door te gaan met politieke en economische hervormingen. Nederland ziet de grotere economische vrijheden voor Cubanen graag vergezeld gaan van grotere politieke vrijheden. Inclusief een verbetering van de mensenrechten situatie, zei Timmermans na een gesprek met de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken. Timmermans is op bezoek in Cuba om de banden aan te halen. In het oosten van Engeland is een Amerikaanse legerhelikopter verongelukt. Volgens de politie zijn er waarschijnlijk vier doden... omdat dat het normale aantal inzittenden is van dit type helikopter. Een Hawk. Het ongeluk gebeurde aan de kust bij het plaatsje Clay. Het verongelukte toestel was gestationeerd op een nabijgelegen basis van de Amerikaanse luchtmacht. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Hulpdiensten hebben een gebied van 400 meter rond de verongelukte helikopter afgezet. Kunstenares Marjolein Rotman heeft een ontwerpwedstrijd van de gemeente Amsterdam gewonnen. Die werd gehouden in verband met het aantreden van koning Willem-Alexander. Ze mag een beeld van de koning maken. Het beeld komt in de raadzaal van de gemeente Amsterdam te staan. Op de sokkel waar nu nog het beeld van prinses Beatrix staat. Het weer. Vannacht trekt de regen over het land. De temperatuur zakt tot een graad of 7. Overdag is het droog en breekt de zon af en toe door.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 Talk dirty to me. Met friend in Rio. She was all on me. We can make say three though. Oh yeah. Those cadenas close to genius. Sold out arenas, you can suck my penis. Give it arenas, guns on deck chest, tongue on neck.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 Bowl it, order me another